12 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar gegroeid met een half procent... in vergelijking met een kwartaal eerder, meldt het CBS. Dat is precies gelijk aan de groei van de afgelopen twee kwartalen. In Duitsland kromp de economie met 0,1 procent. De man die vastzit voor de aanslagen op moskeeën in Nieuw-Zeeland... is erin geslaagd vanuit zijn zwaar bewaakte cel een brief te sturen aan een sympathisant. Foto's van de brief staan op internet. Brenton Tarrant schoot in maart in Christchurch 51 mensen dood. De minister van Gevangeniswezen geeft toe dat de brief nooit uit de isoleercel had mogen komen. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Bruin en Ariep, legden een krans bij de herdenkingsplaketten. Met de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 kwam een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Elk jaar is op 14 augustus een korte herdenking in de Kamer. Morgen is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag... en die bijeenkomst wordt door de NOS rechtstreeks uitgezonden op NPO 1. Het onderzoek naar fraude bij de PVV in de Provinciale Staten van Zeeland... heeft ongeveer 58.000 euro gekost, meldt Omroep Zeeland. Bij de fraude zelf ging het om ruim 800 euro. Voor dat bedrag heeft fractievoorzitter Van Dijk gesjoemeld met declaraties. De zaak leidde tot een conflict in de Zeeuwse PVV-fractie. Van Dijk heeft beloofd het geld terug te betalen. In Denemarken is een verdachte opgepakt van de aanslag op het belastinggebouw in Kopenhagen. De verdachte is een man van 22 uit buurland Zweden. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte. Bij de aanslag met explosieven raakte vorige maand iemand licht gewond en er was veel schade. Het weer geregeld zon, later vanmiddag bewolkt en vanavond regen.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 de Gouden Ouwe en ook uit 2001... Eh, de column van Nel Kerkman en het weer voor het komend weekend. En dat is nog niet alles. We hebben een hoop nieuws uit onze badplaats en de directe omgeving. Een vol programma dus.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 vandaag ben ik begonnen met Lokka. En dat kwam van Alvero Soler. Wat een mooie naam, hè? Evenementenagenda van augustus. We hebben een, een expositie hoog bezoek in de Agatha-kerk. Een grote krocht, iedere woensdag en zaterdag van 2 tot 4. En zondags van half 12 tot 2. De 14e, zomeravondconcert. Werken van Bach en Corelli door Kees Verschoor op orgel en Hans Boetje op saxofoon. Protestantse Kerk aanvang om half acht avonds. De 15e live. Simone Gates. Wapen van Zandvoort. Aanvang om 8 uur s avonds. De 16e Hippie Boulevardmarkt. Badhuisplein van 12 tot 6. En dan hebben we de 17e Boulevard. Badhuisplein van 12 tot 6. En dan hebben we ook nog de 25e Zandvoort Alive. Gratis festival bij de strandpaviljoens 12, 13 en 14. Nou, er is dus weer genoeg te doen, zou ik zeggen. Wij gaan door met The Beat Boys. Good Vibrations. I, ah, I love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her hair i the wind that lifts her perfume through the air.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 Ja, dat was No Matter What van Byzone. Een bekende. Goed, we beginnen met onze eerste item. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, en die mag ik altijd uitzoeken. Hè? Ik heb uitgezocht Dave Stewart en Kenny Durfer. Livy was here. Dave Stewart nodigde Kenny Durfer die nog niet eerder al haar materiaal had uitgebracht... uit om de saxofoon op dit instrumentaal te spelen. De single werd een grote hit en bleef vijf weken op nummer 1 positie in Nederland. Vanwege dit succes werd de single ook uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten waar hij ook een hit werd en nummer 6 bereikte in het Verenigd Koninkrijk... en zelf op nummer 11 kwam in de moeilijke Amerikaanse markt. Het succes van deze instrumentaal moedigde de eh, Knulver aan om muziek te componeren voor haar eigen album met het titel Sexuality. Wij gaan luisteren naar Lily Was Here en het is Dave Stewart en Candy Dulver. op internet. www.zfmzandvoort.nl Ja, volgende week dinsdag, dus de 20e augustus... is er een middagje een gezellig koersbal leren spelen met koffie en wat lekkers. Eigen bijdrage van de deelnemers is 2,50. En vooraf aanmelden bij de balie van de blauwe tram... En dat is wel nodig, want en dat doet u via telefoonnummer 30 40700. Het is dus 20 augustus en het is van half 2 tot 4. En de locatie is een wijksteunpunt De Blauwe Tram. En de Blauwe Tram, dat is niet zo moeilijk. Dat is Louis David Carré, nummertje 1. Ja, en wij gaan luisteren naar Sunderland Brothers en Clifford. Arms of Mary. Sunderland Brothers en Quiver die leggen graag in de armen van Marie. Ja, en ik wil niet de Duits, onze Duitse gasten eventjes overslaan. Dus we gaan luisteren naar Andrea Borg. Du hast mich duizendmaal Als je het wil doen. Ik zeg nogmaals, als je het wil doen. column van de week van, Nel Kerkman. Volgens mij nodigt het weertype altijd uit voor een goed gesprek. Ik heb liefst veel zon. Jij ook? Niet te heet, weinig wind en geen regen. Het ideale weerbeeld. Heel toevallig is de zomer nu even met vakantie, maar volgens mij, volgens en volgens de weermannen, komt hij terug. En wat stond van de week? Een flinke zomerstorm. Ik word van dat soort weer altijd erg onrustig en blijf ik het liefst binnen. Alles wat los en in tuin stond, hing, eh, of hing, kreeg een veilig plekje. Nee, ik vind het een flinke storm niet echt prettig. Of jij wel? En zo keuvelen we wat af. Op een vakantie naar Frankrijk hebben we kennelijk een stormtrauma opgelopen. We stonden met een vouwwagen op een mooie plek in de buurt van Avignon op een camping. Tijdens een bezoekje aan deze prachtige stad stak de bekende Mistralwind op en later wakte hij flink aan. Ach, een stormpje. Niets aan de hand. Moet kunnen. Bij de camping aangekomen stonden onze vouwwagen aardig te klapperen. Het zeildoek van het wc-teentje lag in de ravijn... en het wc-papier dwarrelde als een veeslinger door de lucht. Gelukkig stond de wc-pot er nog, want met vijf personen vult het snel... en voordat we weggingen was hij niet geleegd. Die nacht sliep ik niet echt prettig. De volgende dag blies de mistralwind nog flinker op los... en maakte dat ik er horendol van werd. We wilden alles inklappen en vertrekken, maar de camping-eigenaar haalde ons over om te blijven. Want, zei hij, morgen schijnt de zon en is de wind weg. En zo geschiedde. We hebben de topvakantie gehad, maar zodra het begint te waaien... had ik al in de gedachten al de koffers gepakt. Het was de laatste vakantie op een camping. Het is anders best fris voor de tijd van het jaar. Vind je niet? Ja, het is gewoon guur. Ach kijk, een buitje, prima. Maar dit? De wind is gaan liggen. Voor mij mag de zon wel weer gaan schijnen. Ach, het weer is niet altijd prima voor een gesprekje, maar ook voor een kolom. En of je nu arm of rijk bent, jong of oud, in de regen worden we allemaal nat. En zoals iedereen weet, schijnt achter de wolken altijd de zon.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 En dan is het www.zfm-live.nl. En misschien vraag ik dan wel naar u. Woensdag de 21ste kunnen we lekker zingen, want het is zomer. Bij mooi weer zingen we buiten in de zon... Op het plein van de Louis-David-Carré... een enthousiaste liveband zorgt voor een zonnige meezingers. Verzoekjes nemen ze graag aan. Eigen bijdrage van de deelnemers, dat is 2,50, inclusief wat drinken. Vooraf aanmelden bij de balie van de Blauwe Tram is gewenst... en kan via telefoonnummer 3040700. Ik herhaal 3040700. Woensdag 21 augustus van 2 tot 4.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 ah. En dan zitten we hier in het oude standhuis Wat je vertelt had nuchter landen. En we gaan nog even door met een, eh, eh, wel een Nederlandse zanger, maar wel in het Engels. Stranger in Paradise. Tony Bennett. En Tony Bennett die kunnen we allemaal nog van The Motions. my hand. I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland. A stranger in paradise. If I stand starry eyed, that's a danger in paradise. side an angel like you I saw your face that you care. Won't you answer this fervent prayer of a stranger in paradise? Don't send me in dark despair from all that I hunger for love. Ik heb een nummer 1 uitge uitgekozen uit 2001. Butterfly, dat is een nummer van de Amerikaanse eh, rock, rap rockband Crazy Town. Het werd populair toen het in november 2000 werd uitgebracht als de derde single van hun debuutalbum The Gift of Game. Het nummer bereikte nummer 1 in 15 landen, waaronder de Verenigde Staten en Nederland. Het nummer is gebaseerd op een sample van Pretty Little Ditty van het album Modelink uit 1989 van Red Holly Hot Chili Peppers.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 Come on in and yo, my pretty baby, I'll make your legs shake to make me go crazy. Come and dance with me. Come and Z or not to see. There is no question. ZFM. Ja, 16 augustus. En dan is het, eh, dat is vrijdag. En het is van 12 tot 8. En dan hebben we weer de Ibiza en Happy Markt. Door het organiseren van de Ibiza-markten op het Badhuisplein... brengt Hip en Happy Events de echte Ibiza-sfeer naar Zandvoort aan zee. Je vindt een exclusieve collectie van producten met betrekking tot Ibiza... zoals lifestyle, mode, jewels, schoonheid. Maar de markt is ook de plek voor een drankje, een snack... en een prachtige Ibiza-geluiden. Dus 16 augustus van 12 tot 8. En wij gaan door met The Animals, House of the Rising Sun. dit jaar staat op het programma van de Agatha Koor Zandvoort... een concert waar projectzangers van harte welkom zijn om kosteloos mee te zingen. Dit keer staat de prachtige Requiem van Fauré centraal. Is uw belangstelling gewekt om mee te zingen... dan bent u welkom vanaf 5 september. De repetities zijn om de twee weken op donderdagavond van half acht tot negen... en de generale repetitie is op 23 november van 10 tot half 1. En de uitvoering is zondag 24 november om 5 uur.